Jurjen boekraad met het NOS Journaal. De Britse regering gaat honderden testlocaties opzetten... om te voorkomen dat personeel uit de voedselsector massaal in quarantaine gaat. Dagelijks testen tienduizenden Britten positief op het coronavirus... wat ertoe leidt dat honderdduizenden mensen met wie ze in contact zijn geweest... de melding krijgen dat ze in quarantaine moeten. Dat leidt tot problemen met de bevoorrading van supermarkten... waar sommige schappen leeg raken. De testlocaties komen onder meer bij distributiecentra te staan. Medewerkers die een melding van de corona-app hebben gehad... kunnen daar snel getest worden. Testen ze negatief, dan hoeven ze niet in quarantaine. Na de Verenigde Staten en de Europese Unie heeft ook Australië het gebruik van het Pfizer-vaccin goedgekeurd voor kinderen van 12 tot 16 jaar. Volgens de minister van Volksgezondheid heeft het Australische Medicijnagentschap allerlei onderzoeken nauwkeurig bestudeerd, alvorens de goedkeuring werd verleend. In Australië is ongeveer 15% van de volwassenen volledig gevaccineerd. Premier Morrison bood vandaag zijn excuses aan voor het trage vaccinatietempo. Eind dit jaar moeten, als het aan hem ligt, alle volwassenen die dat willen zijn gevaccineerd. Het aantal mensen dat in Nederland verdrinkt is afgelopen jaar flink gestegen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2020 kwamen 107 Nederlanders om het leven in het water. Een jaar eerder waren dat er nog 76. Ook verdronken 30 mensen die niet in Nederland wonen in Nederlandse wateren. Meer dan de helft van de Nederlanders die verdronken was 60 jaar of ouder. En verreweg de meeste waren man. Uit de CBS-cijfers blijkt dat Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond... een tot vier keer hogere kans hebben om te verdrinken dan mensen met een Nederlandse achtergrond. Het weer. Vooral in de noordelijke helft van het land vanochtend bewolkt.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 Oh, oh, oh. pin up girl on that poster, say it so like I'm Doja. Icy, wifey, body shape Coca Cola. I got a new man in my business, and he all about his business, and his name ain't none of your business. Oh oh. oh Rolex gleaming. Blonde hair, yeah, I bleached it. You could call me Khaleesi. I stay up on my queen thing. Up here, the haters look teeny tiny. Ooh, oh, baby, let them waistline. Ponytail to the waistline.